met het NOS-journaal. De PVV in Noord-Holland heeft besloten om geen alternatieve vrijheidslezing te houden. De partij zegt door de splitsing van de Noord-Hollandse fractie wel wat anders aan het hoofd te hebben. De PVV wilde de lezing organiseren als protest tegen de Willem Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland. Vorig jaar ging de lezing niet door nadat de PVV bezwaar had gemaakt tegen de tekst van cultuurhistoricus Thomas van der Dunk. Dit jaar noemde de PVV-spreker René Boender een grote graaier omdat hij er te veel geld voor zou hebben gevraagd. Boender trok zich terug. De PVV besloot vervolgens een eigen lezing te houden, maar die gaat nu dus niet door. De Nederlandse overheid wil niet dat onderzoek naar een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus wordt gepubliceerd. Economische Zaken is bang dat de informatie van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum in handen valt van bioterroristen of een schurkenstaat. De Amerikaanse staatscommissie voor bioveiligheid heeft vorige week juist toestemming gegeven om de onderzoeksresultaten te publiceren. Amerikaanse onderzoekers die een vergelijkbaar onderzoek deden als in Rotterdam hebben deze week hun bevindingen gedeeld op een internationale conferentie. In Oorschot heeft een jongen van 13 een meerval gevangen die groter is dan hij zelf. De jongen is 1,53 en de vis 5 centimeter groter. De jongen Stijn van den Oever haalde de vis omhoog in een forellenvijver. Het kost hem bijna een uur om de vis uit het water te krijgen. Hij had nog nooit een vis gevangen van meer dan 50 centimeter. De meerval heeft zijn vrijheid teruggekregen. Het weer vanavond bewolkt, plaatselijk wat regen, vannacht overwegend droog. Morgen overdag wolkenvelden, tijdelijk wat zon, ook hier en daar een bui en het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files op dit moment. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles vandaag op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort en op de A28 tussen Utrecht en Zolle.